Ik kom vanavond bij jou aan de deur. Ja, zeker weten met jouw lieve Een bosje rode rozen breng ik voor je mee. Jij weet haar al te goed, jij bent mijn tovervee. Een bosje rode rozen breng ik voor je mee. Jij weet haar al te goed, jij bent mijn tovervee. Sinds ik jou ken is mijn eenzaamheid voorbij. Sinds ik jou ken voel ik mij toch zo blij. Mijn hart slaat steeds sneller als jij naar me lacht. Vanavond klop ik aan jouw deur omstreeks een uur of acht. Ik kom vanavond bij jou aan de deur. Ja, zeker weten met jouw lievelingsleur bosje rode rozen breng ik voor je mee. Jij weet maar al te goed, jij bent mijn tovervee. Een bosje rode rozen breng ik voor je mee. Jij weet maar al te goed, jij bent mijn tovervee. Ik word al warm als ik naast jou kom te staan. Ik laat jou nooit en te nimmer meer gaan. Je gelukkig, mag een mens toch zijn. Het brengt in je hart weer een beetje zonneschijn. Ik kom vanavond bij jou aan de deur. Ja, zeker weten met jouw lievelingskleur. Een bosje rode rozen breng ik voor je Een bosje rode rozen breng ik voor je mee. Jij weet maar al te goed, jij bent mijn tovervee. Een bosje rode rozen breng ik voor je mee. Jij weet maar al te goed, jij bent mijn tovervee. 我会飞。